want volgens een andere Taliban-verklaring is hij nog in leven. De Verenigde Staten en Afghanistan melden eerder al dat Mansour mogelijk was omgekomen. De luchtaanval werd volgens het Pentagon gisteren uitgevoerd in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. Mansour gold jarenlang als de tweede man van de Taliban. en werd vorig jaar gekozen als opvolger van Mullah Mohammed Omar, die in 2013 overleed. De hoogste Amerikaanse commandant in het Midden-Oosten heeft een geheim bezoek aan Syrië gebracht. Generaal Votel bezocht strijders die vechten tegen Assad en terreurgroep IS. Hij verbleef ongeveer een halve dag in het land. Meereizende journalisten mogen er nu pas na afloop over berichten. Foto trad zeven weken geleden aan en wilde met eigen ogen zien hoe de missie wordt uitgevoerd. Hij zei na afloop dat hij tevreden is. De plaatselijke leiders met wie persbureau AP sprak waren minder tevreden over de Amerikaanse inzet. Zij zien liever dat de VS ook materieel en wapens gaat leveren, zoals voertuigen, raketwerpers en machinegeweren. In een dierentuin in Chili heeft een man geprobeerd zelfmoord te plegen door het leeuwenverblijf binnen te gaan. De dieren lieten hem eerst nog met rust, maar toen hij ze begon uit te dagen werd hij toch aangevallen. En was het leeuwenverblijf naakt binnengeklommen. Verzorgers van de dierentuin schoten twee leeuwen dood om het leven van de man te redden. Hij is zwaar gewond geraakt. Doodschieten van de dieren is protocol van de dierentuin in dit soort situaties. Volgens de directeur was er helaas geen tijd om verdovingspijlen te gebruiken. Het weer. trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Er, ook nog kans, is ook nog kans op zware windstoten. Op sommige plaatsen kan veel regen vallen. De buien verdrijven geleidelijk de warmte. In het oosten kan het nog 20 graden worden. Maar later is het overal 16 à 17 graden.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 Alles is zo mooi groen. Maar eh, de temperatuur is nog niet zo heel koud. Dus op zich nog wel een lekkere ochtend. Ja, eh, de jazz. En als je deze klank hoort, dat vind ik wel heel leuk. Want een poosje geleden speelde hier in Zandvoort uh, Ton van Bergheid Eik, Ronald Jansen Heidmeijer en eh, Menno Daams. Maar dit, eh, die, die Ton van Bergijk heeft er heel veel filmpjes op YouTube gezet. En dit is een van die vele filmpjes van hem. Daar speelt het orkest van de, eh, de Daams Lucas Orchestra, zoals ze dat vrij noemen. Chris Hopman, Jan Voogd, Menno Daams, Ton van Bergijk, David Lucas... Eh, Ronald Jansen Heidmeijer en Frank Rubberschoten. Ja, mooi nummer toch, Singing the Blues. Absoluut eens kijken, er staan heel veel grappige filmpjes op van Bergijk. Ja, mooi begin van eh, deze uitzending van CFM Jazz. En eh, ja, de hoogste tijd om weer eens wat anders te gaan draaien. En omdat het mei is, dacht ik, is het altijd wel leuk om een eh, nummertje te draaien wat over mei gaat. En dan kom ik bij Michael Bublé, The End of May. Niet echt vrolijk. yesterday. End of May, and now you're gone, and there's still bills to pay. And you know it doesn't help to make believe you're sitting next to me. It doesn't help to make believe that you are right felt this way. I'll have to come to terms when I'm awake. Thinking about you is the icing on the cake. Makes me realize the fact you're gone for good. For goodness sake. morning feels like yesterday. End of May, the year is gone, and I still feel this way. when we meet again, I'll ask you how you're doing. And you'll say fine and ask me how I'm doing. And then I'll lie and I'll say ordinary. just an ordinary day. It's just an ordinary End of me, gezongen door Michael Bublé. Eh, en dat staat op de cd Crazy Love. Maar het bijzondere is, dat is alleen een bepaalde persing waar het op staat. Alleen de Hollywood edition, daar staat die End of Me op. In de gewone zag ik hem eigenlijk niet opstaan. Uh, ja, als ik hier uit het raam kijk in de studio's antwoord, dan is het één groene oase. Alles is groen. Nou, het groeiseizoen is natuurlijk goed begonnen. En hoe kan ik dat beter illustreren door Chris Barber te draaien met Petit Fleur. jazzband Petit Fleur. Eh, ja, wat mag je eigenlijk verwachten dit uur? Ik zal eens even kijken wat op de lijst staat. Ik zie Clark Terry, eh, ik zie eh, Barcelona Jazz Orchestra... ik zie Haydn Chisholm Trio, ik zie George Russell... Nou, en heel veel vocalen ook natuurlijk. Heel veel nieuwe cd's die uitgekomen zijn met Amerikaanse vocalisten. En natuurlijk ook Nederlands. Dat gaan we altijd doen. als we dan toch over Petit Fleur hebben... vind ik het volgende nummer daar ook wel aardig bij passen. En dat is een nummer van Janice Siegel. En dus even kijken waar ik die heb gezet. Janice Siegel. A Flower is a Love thing. En Janice Siegel kennen we natuurlijk allemaal uit de Manhattan Transfer. but no een transfer. En een flower is inderdaad mooi. Kijk maar zo'n kraam op de markt met bloemen. Of een bloemenwinkel. Dat schitterend. Al die kleuren, al die geuren. Ja, zeker in het voorjaar. Eh, eens even kijken hoor, wat we eh, nu is gaan draaien. Oh ja, eh, we gaan eens wat draaien van de bekende jongens. Het, in het volgende nummer spelen mee Clark Terry op trompet... Phil Woods op altsaxofoon... Ben Webster saxofoon, Roger Calloway piano... Milt Hilton bas... Walter Perkins drums. En dan hebben we het natuurlijk over de Happy Horn... from Clark of Clark Terry and number Jazz Conversations. Ja, lekkere jazzklank op deze zondagochtend. Ik zie dat het wat lichter wordt. Zou het zonnetje er toch doorkomen? Het lijkt er wel op hier, als ik zo uit het raam kijk. Eh, tijd voor iets uh, vocaals. En eh, dan komen we bij een hele wilde dame, zou ik maar zeggen. Een wilde dame die in 1930 geboren is. En ja, wat bijzondere relaties heeft gehad. Natuurlijk ook allerlei drugs, heroïne, noem het allemaal maar op. een grote dame uit de jazz. En ze heet Annie Ross, bekend van het uh, jazz, jazz vocal group Lambert, Hendrix en Ross. En die heeft ooit een cd gemaakt met Those Sims. En daar ga ik wat van draaien. Uh, ja, deze mevrouw heeft ook nog eens, zie ik in de beschrijving, een relatie gehad met Lenny Bruce. Ook een tamelijk wilde jongen. En heel bijzonder is een documentaire over haar leven die in, 19, in 2012 gemaakt is. Not One But Me, Annie Ross. En daar komt ze. Nobody's Baby. Van de cd A Gather. Well, I'm nobody's baby. I wonder why each night and day I pray the Lord up above, please send me down somebody to love. But nobody wants lovely and take a chance with me because I'm zie hier een beetje de zon doorkomen. Dus vandaar dit nummer. singing Suddenly the cyclone came. I'll never be the same till that sun comes out and the rain stops beating on my window pane. If my heart natuurlijk Julie London uh, van het cd'tje The Night People. LP was het 1966. Is volgens mij opnieuw uitgebracht in een combinatie met The Sophisticated Lady. Een dubbelaartje dus. Eh, in Nederland hebben we natuurlijk het jazzorkest van het Concertgebouw. Maar in Barcelona is ook een aardige big band. De Barcelona eh, jazz Orchestra. Eh, dat is ook wel leuk om daar iets van te draaien. Die hebben net een nieuwe cd uitgebracht, 2016. Eh, Nits the Swing à la Apollo. En, en dat, dat nummer Mellow Tone, bekende. Ja, een live cd. Eh, de Barcelona Jazz Orchestra, uh, dat cd heet Nit to Swing à la Apollo. En hij komt in 2016. Ja, de volgende nummertjes komen zijn allemaal van nieuwe eh, jazz cd'tjes. En ik kwam ook tegen Dana de Rose, een, een Amerikaanse jazzpianiste. En die heeft ook een nieuwe cd, United heet het. En die, daar heb ik een bekend nummertje van. Iedereen kent het. Je wordt er altijd vrolijk van, Sunny. Sunny. my life was filled with rain. Sunny. you smiled at me and really eased the pain. My dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you.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 16. mooie klanken voor de zondagochtend zou ik zeggen. Eh, ja, misschien vond je dit toch iets te wild. Dan gaan we naar iets rustigers. Dat is een eh, Nieuw-Zeelandse saxofonist. Eh, componist en multi-instrumentalist. En hij heet Hayden Chrisholm. En hij speelt in een quintet en een trio. En hij heeft meerdere cd's uitgebracht, volgens mij in 2016. Onder andere deze Sacred Love en Sacred Pain. En daar doe ik een mooi nummertje van, een ballad. en dat is, even kijken hoe dat ook alweer heet. I become wind. Hier heb ik hem. Haydn Sistholm trio. Eh, met op bas eh, eh, Engelsman Phil Donkin en een Duitse drummer. En die heet Boerwinkel. En dat komt allemaal van de cd Secret, Sacred Love en Sacred Pain. Dan kom ik bij een dame die een van mijn favorieten is. En ze heet Claire Thiel. Heeft ook een nieuwe cd uitgebracht. En het is natuurlijk de hoogste tijd om daar ook wat van te draaien. De 12 O'Clock Tales, cd 2016. En dat bekende nummer Wild is the Wind. Kennen we natuurlijk ook allemaal in de uitvoering van David Bowie. Maar deze ook mooi. <clears throat> let me fly satisfy this heart. Dat was eh, Claire Thiel. Tijd voor een, eh, een hele grote jongen weer uit de eh, jazz. George Russell. En die ken je misschien nog wel, want die heeft grote invloed gehad op de naoorlogse jazz. Begon ooit op drums te spelen, maar toen hij eigenlijk kennis maakte met de drummer Max Roach. Toen heeft hij zijn drumstel in de hoek gesmeed en gedacht... dat is niks voor mij, er zijn er die het beter kunnen. En ja, die heeft hele mooie muziek gemaakt. de bekende cd van hem is een cd die heet Aesthetics... Dat eerste nummer is een lang nummer, kan ik helaas niet draaien. is een prachtig nummer. En daar, daar spelen een aantal mooie, uh, staan een aantal mooie stukken op. Onder andere spelen mee David Baker, uh, trombon Don Ellis... die in de jaren 60 en 70 met zijn big band beroemd zou worden... door zijn vergaande muzikale experimenten... met ongebruikelijke maatsoorten en elektronica, is de trompetist. Eh, Eric Dolphy speelt mee, Russell speelt zelf piano... en Joe Hunt speelt, is drummer... En Steve Swallow, eh, bassist. Nou, ik ga er één nummertje van draaien. En Dat nummer heet... Eh, eh, dat heet Nardis, dacht ik uit mijn hoofd. George Russell Nardis van de, e, de bijzondere CD Aesthetics. George Russell, Nardis. Universal sixtet natuurlijk. Van de fenomenale CD Aesthetics. Ja, dat is wel even een paar keer luisteren. Want er zitten bijzondere tooncombinaties in. Het eerste uur zit er alweer bijna op van eh, CFM Jazz. En dan gaan we eens kijken wat er tweede uur op de rol staat. Ik zie de nieuwe cd van Jesse van Ruller. Ik zie Vaughn Fritsen. Ik zie Denise Jana. Ik zie een aantal eh, hele bekende film uh, Ik zie Karsu. Ik zie Leanne Foley. Ik zie Madeleine Bell staan. Dus ook het tweede uur is heel veel eh, mooie muziek te beluisteren. Oh ja, en ook nog de, Dynamic Les de Merle Band. Hele mooie jazzmuziek. Kortom, heel veel plezier. En twee uur. En ik ga eruit met een nummertje van... Uh, eens even kijken. Roswell, Bud en Hattermas. Social Call. Tot de klok van elf.